ik. En we hopen dat u met net zoveel plezier deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. En we gaan nu eh, luisteren naar een eh, stukje. Ik heb geen idee wat het wordt. <laughs> Oh, heb ik trouwens wel. Het is uit het boek De Eekhoorn en de Mier van Toon Tellegen. En het wordt voorgelezen door onze gasten Marlies van der Steeg, Marlies, ga je gang. Ga ik meteen lezen of ga ik nog even aankondigen?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 Het is de eerste buitenlandse aanval op Libische doelen na het internationale besluit van vanmiddag in Parijs om Libische burgers en opstandelingen te beschermen tegen de troepen van Gaddafi. Die vielen vanochtend Benghazi aan, daarbij vielen tientallen doden. Meteen na de beslissing in Parijs cirkelden vier Franse gevechtsvliegtuigen boven de Libische stad als waarschuwing voor Gaddafi's troepen. Nederland wacht nog tot er in NAVO-verband afspraken zijn gemaakt, dat gebeurt morgen. Maar andere landen staan al klaar om bij te springen. Italië beperkt zijn bijdrage voorlopig tot een commandocentrum in Napels... van waaruit alle operaties tegen Libië worden gecoördineerd. In het noordoosten van India zijn 21 mensen omgekomen bij een brand in een vluchtelingenkamp. En er zijn ook zo'n 100 gewonden. Het vuur ontstond in een keukentje en sloeg al snel over naar de huisjes van bamboe en plastic. Vooral veel vrouwen en kinderen overleefden de brand niet. In het kamp wonen ruim 14.000 mensen. Ze zijn gevlucht na etnisch geweld in het uiterste oosten van India. Vanochtend zijn uit de Gazastrook meer dan 50 raketten afgevuurd op het zuiden van Israël. Twee Israëliërs raakten gewond en bij een Israëlische tegenaanval kwam een Hamas-functionaris om en raakten vier Palestijnen gewond, meldt een Hamas-bestuurder. Het was de zwaarste raketaanval vanuit de Gazastrook in twee jaar. Hamas, dat de Gazastrook bestuurt, heeft gezegd dat het zelf tien van de raketten heeft afgevuurd. Vrijwilligers hebben vandaag 6500 klussen gedaan in het kader van de actie NL Doet. Gisteren en vandaag waren daar in totaal 350.000 mensen mee bezig en dat was een record. Volgens het Oranje Fonds waren er voor het eerst ook vrijwilligers actief op Bonaire. Daar waren 500 mensen in touw. Het weer is helder en vanavond wordt het snel kouder met vannacht lichte vorst en mogelijk mistbanken. Morgen overdag droog, vrij zonnig en met een graad of 11 iets warmer dan vandaag. Dit was het.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 We gaan snel vooruit hoor. Tweede uur dus op weg naar de nummer 1. Dat alles in de 21e jaargang van deze hitlijst. Iedere vrijdag hoor je hem hier op CFM. Mocht je nou op vrijdag geen tijd hebben, zaterdag krijg je van mij de herkansing dan tussen 7 en 9 in de avond. Dan hoor je weer deze lijst voorbij komen. Deze lijst met 17 stijgers, 1 zittenblijver, 20 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen deze week eh, Robbie Williams, Carrie Barlow met Shame en ook Katy Perry Firework stijgen hoorden we even voor het nieuws. Adele, Zet Fire to the Rain, 13 plaatsen. Snelste daler is Hold It Against Me van Britney Spears. Zij zakt 9 plaatsen. Langs genoteerd met alweer 17 weken. Dat zijn de Black Eyed Peas en The Time. Kijken wij even in de geschiedenisboeken van 18 maart. Dan komen we een verjaardag tegen, want in 1900 is het AFC Ajax de professionele voetbalclub uit Amsterdam. Die wordt opgericht. In 1967 de Libische tanker Trojan Cannon die loopt ten zuiden van Engeland op de rotsen wat leidt tot een grote milieuramp. De eerste grote olievervuiling op zee. Ook op 18 maart in Egypte wordt het 4400ste jaar oude mummie gevonden. En dat alles in de piramide van Cheops. Dat was in 1989. In 2007 startte het 58 Formule 1 seizoen op 18 maart.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 Gaan omhoog van 21 naar nummer 14. En daarvoor op 19 eh, Katy Perry, Kanye West en E.T. Een price tag doet mij meteen weer denken aan uh, Diddy Dirty Money. Diddy Dirty Money, ja dat gaat ook over geld namelijk, Diddy Dirty Money. Coming Home heet hun single, zij staan 8 weken in de lijst en zij blijven deze week zitten op nummer 13. I'm coming home, I'm coming all the pain of yesterday. I know my kingdom awaits, and they've forgiven my mistakes. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. I'm back where I belong. I never felt so yeah. strong, ayy. Eh. I'm back, I'm baby. feeling like there's nothing I can't try. And if you with me, put yeah.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 Vijf weken lang staat zij in de lijst van Europa. Van 19 ging zij omhoog naar nummer 11. kijken wij eens even achterom, vinden we Nelly en eh, Kelly Rowland met Gone op nummer 20. Eh, nummer 19 is er voor Katy Perry en Kanye West en E.T. B.O.B. Don't Let Me Fall staat 11 weken in, in de lijst, zak van 14 naar 18. Van 10 zakken naar 17 in de tiende week Pink en Fucking Perfect. Britney Spears, Hold It Against Me staat 10 weken in de lijst. Zakt bijna ook 10 plaatsen. Ze houdt er bij 9 van 7 naar 16. Van 8 zakken naar 15 in de 14e week Adele en Rolling in the Deep. Jesse G en B.O.B. en The Price Tag staat 5 weken in de lijst van 21 omhoog naar 14. Net zo 13 als vorige week Diddy Dirty Money en Coming Home 8 weken in de lijst. Alicia Dixon en Jay Sean Every Little Part of Me staat nu 6 weken in de lijst. Gaat van 16 omhoog naar 12. Rihanna die ging van 19 omhoog naar 11 en deed dat in haar vijfde week met SNN. We gaan de top 10 in. We doen dat met de nummer 10 en die is van Chris Brown. Yeah, yeah, yeah. Staat alweer 7 weken in de lijst en uh, is goed op weg, want vorige week nog op 15. Deze week vinden we hem weer op nummer 10. Zometeen voor jou Animal en uh, die is van de Neon Trees en die vinden we op nummer 8 dit Chris Brown. Op nummer 8 hoor je de Neon Trees en Animal. Acht weken in de lijst deze week omhoog van 11 naar die nummer 8 toe. ZFM, Westkust, weerbericht. Ondertussen is het eh, gestopt met regen, althans hier voor de studio. Het komt, ja, mis het nog wel een beetje. Er komt nog steeds wel wat water naar beneden. Maar vanavond en de komende nacht, dan klaart het geleidelijk wel weer wat op. Er is kans op nevel en mist en een temperatuur die daalt. En dat alles doet hij naar waardes tot eh, iets boven het vriespunt. Morgen weer een prachtige lentedag. Veel zonneschijn blijft droog en er waait een zwakke tot hooguit matige noordwestelijke wind. Temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Zaterdagavond, zondagnacht ook weer vrij helder. En bij een eh, zwakke zuidwestelijke wind daalt de temperatuur opnieuw naar waarde rond het vriespunt. Zondag dan eh, ja, wel wat wolkenvelden, maar ook flinke periodes met zon. Het blijft droog en er waait een eh, zwakke zuidwestelijke wind. De temperatuur zondag zal stijgen naar maximaal 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Iverlingen van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Laren staat er 7 kilometer. De A2 Amsterdam richting Den Bosch. Voor knoop het Oude Rijn 9 kilometer. De A4 Amsterdam richting Delft tussen Roelofarendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 6. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein is de linkerrijstrook dicht. En dat komt door een ongeluk. De A27 Gorkum richting Almere tussen Houten en Beeldhoven 9. En tot slot de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit en Dolder en Leusden 8 kilometer. Reinhard Zwaan, dankjewel. Dat was de ANWB. Wij gaan verder met de hits van Europa en doen dan met de Black IP's. Just can't get enough. Het ritme van Zandvoort. c m Short van Dam. Ladies and gentlemen, let's go.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 Al negen weken lang staan zij in de lijst met, van Europa met De eh, vlot. Vorige week stonden ze toevallig ook op 9. Deze week gaan ze drie plaatsen verder omhoog en staan ze op 6. Werpen wij een blik op de enige echte Nederlandse top 40. Daar vijf nieuwe binnenkomers. Op 39 So Far Gone van James Blunt. 37 is voor Ellen Clark en Foxy Lady. Jennifer Lopez samen met Pitbull komt binnen op 30 On The Floor. Don Farden, I'm Alive komt binnen op 29. En Anouk komt binnen op 24 en zij doet dat met de Killer Bee. Nummer 10 is dezelfde als vorige week, Tiger Cruise en Higher. Neon Trees Animal vinden we weer op nummer 9. Rihanna SNM gaat van 11 omhoog naar 8. En de top 7 is net zo eh, als vorige week. Usher met Moore op 7, Rihanna David Guetta, Who's the Chick op 6, Martin Solveig Hello op 5... Lady Gaga Born This Way op 4. Grenade Bruno Mars op 3. Nummer 2 Adele Set Fire to the Rain. En nummer 1 Adele Rolling in the Deep. Al zes weken lang achter elkaar op die hoogste tree van de Nederlandse top 40. Deze Adele. In Europa doet ze dus ietsjes minder als we alle landen bij elkaar tellen. Maar dan 13 plaatsen winst met Set Fire to the Rain. Dan ben je toch wel weer goed op weg. De top 5 van Europa beginnen we met de nummer 5. Zak het van 3 naar 5. 10 weken in de lijst. Enrique Iglesias. Hij kreeg een beetje hulp van Ludacris. En de single Tonight, I'm Fucking You. Op nummer 5. I know you want me. I made it obvious that I want you to. So put it on tijd moeten we Ricky Iglesias toch een beetje stoppen met zijn eh, Tonight. En dan gaan we gewoon lekker verder met de nummer 4 in handen van uh, Robbie Williams. Zeven weken nu in de lijst van 5 omhoog naar 4. Hard and I. De klok is ook onverbiddelijk voor Robbie Williams en Hard and I. Ondertussen namelijk alweer 11 eh, minuten voor 5 uur. En ik heb de top 3 nog te gaan. En laten we nou gewoon met de nummer 3 beginnen. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. In handen van Lady Gaga, vijf weken in de lijst van 6 omhoog naar 3.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 Nog één plaat te gaan. De nummer 1 van Europa deze week in handen van Martin Solveig en Dragonhead. Hello!